Raymond Seré met het NOS-journaal. In het gebied rond Perugia, dat woensdag ook al werd getroffen. Er zijn berichten over één zwaar gewonde en tientallen lichtgewonden. Verder is er vooral materiële schade. Een aantal gebouwen storten in, waaronder twee historische kerken in Norcia. Op de televisie zijn beelden te zien van mensen die na de schok op straat zaten te bidden. De burgemeester van het plaatsje Oesita zei tegen persbureau ANSA dat in zijn dorp alles is ingestort. En er was al veel schade van woensdag. Opiniepeilers in IJsland zaten er helemaal naast bij de parlementsverkiezingen. De afgelopen weken wezen peilingen uit dat de Piratenpartij zonder meer de grootste zou worden in het IJslandse parlement. En er werd rekening mee gehouden dat de partij meer dan 40% van de stemmen zou halen. Maar de Piratenpartij kreeg maar 13% van de stemmen en is derde geworden. De Groenen tweede en de Conservatieven blijven de grootste partij in IJsland. Geen van de voor de hand liggende coalities heeft de meerderheid in IJsland. In Brussel wordt vandaag het CETA-handelsverdrag getekend dat zo moeizaam tot stand kwam. Wallonië lag lange tijd dwars waardoor een blokkade werd opgeworpen voor de rest van de EU en handelspartner Canada. Gisteravond vertrok de Canadese premier Trudeau dan toch naar Brussel... maar kort na vertrek moest hij terugkeren wegens problemen met zijn vliegtuig. De ondertekeningsceremonie in Brussel begint daarom anderhalf uur later rond de middag. Reizigers die vandaag met KLM vliegen vanaf Schiphol merken maar weinig van de acties door het personeel, zegt de maatschappij. Bemanningsleden zijn er tegen dat er vanaf vandaag één collega minder meegaat op intercontinentale vluchten. Daarom gaan ze 20 minuten later aan boord van hun toestel. Volgens de KLM is de impact van de actie minimaal. Dan het weer in de noordelijke helft van het land wolkenvelden verder naar het zuiden meer zon. Het wordt 12 tot 16 graden ook morgen.